Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Farmers Defence Force gaat voorlopig geen actie voeren tegen de stikstofplannen. De organisatie is fel tegen het beleid van het kabinet... maar is niet van plan om binnenkort weer snelwegen te blokkeren... of met trekkers naar Den Haag te gaan. Eerder zeiden ze dat ze wel op dingen zaten te broeden... maar in plaats daarvan hebben ze nu een alternatief plan... naar stikstofminister Van der Wal gestuurd. Daarover wil Farmers Defence Force eerst met haar in gesprek. Steeds meer mensen moeten aankloppen bij de voedselbank. Volgens de krant Trouw is het daar nu al zo'n 20% drukker dan begin dit jaar. Waarschijnlijk zullen er eind van de winter zelfs dik 40% meer mensen langskomen. Het komt doordat ze door de energieprijzen en de inflatie geen geld meer hebben voor boodschappen. Premier Rutte is op reis. Vandaag is de tweede dag van zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Gisteravond was hij in Jeruzalem bij een verzorgingshuis waar Nederlandse overlevenden van de holocaust wonen. Ze waren vereerd met zijn bezoek. Ik vind het bijzonder om, nadat ik uit Nederland kom, ehm, de oorlog in Nederland had meegemaakt. En voorrecht heb om in Jeruzalem te wonen. Dat de premier van Nederland hier komt en mij komt bezoeken. Dat is een hele, heel bijzonder iets. Vandaag praat Rutte onder meer met Palestijnse ondernemers. Vanaf 11 uur is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon zit dan voor een deel verstopt achter de maan. Rond 12 uur is die verduistering op zijn top. Wie wil kijken kan beter wel een speciale eclipsbril opzetten. Dat zegt de Sterrenwacht in Dordrecht. Die zijn ervoor gemaakt. Er zit speciaal uh, zonnefolie zit daarin om je ogen te beschermen tegen schadelijke straling van die zon. Eh, dus met je blote oog kijken of met een zonnebril op is gewoon veel te gevaarlijk. Want je huid heeft bescherming die je ogen niet heeft. Eh, dus daar moet je gewoon niet aan beginnen. En wachten op een volledige zonsverduistering in Nederland, dat heeft weinig zin dat duurt nog zo'n zeker 115 jaar. Daar ga ik niet op wachten in ieder geval. Eh, de eerste volgende totale zonverduistering in Europa is 12 augustus 2026. Maar daarvoor zul je dan wel naar Spanje moeten. Het weer nog. Vanochtend is er nog wat mist. Daarna is het wisselend. Af en toe wolken en een buitje. Maar ook af en toe zon. Het wordt maximaal 16 of 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Naarden. Ruim 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk.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 Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen... over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. De advocaten vinden dat het OM niet open is over de werkwijze... bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten. De Amerikaanse regering legt meer sancties op aan Nicaragua. Washington wil daarmee de druk opvoeren tegen het autoritaire bewind van president Ortega. Nieuwe sancties zijn gericht op de lucratieve mijnbouwsector van het land. Straks is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Iets na 11 schuift de maan tussen zon en aarde... waardoor de zon uiteindelijk voor zo'n 22 verduisterd zal zijn. Het weer, er trekken wolkenvelden over, maar er is ook zon en het wordt een graad of 17. DL. Tonight I see the colors of us are there.